Twee uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Grote delen van het land zijn in de mist het nieuwe jaar ingegaan. Het KNMI heeft voor Friesland, Groningen en Drenthe code rood afgekondigd. Daar is het zicht op sommige plaatsen minder dan 10 meter. Afgeraden wordt om daar nog de weg op te gaan. In andere delen van het land was de mist op tijd weggetrokken... en was het vuurwerk beter te zien, zoals in Rotterdam bij de Erasmusbrug... waar het nationale vuurwerk werd afgestoken. Nederlanders hadden dit jaar voor een recordhoeveelheid vuurwerk ingeslagen... voor 77 miljoen euro. Dat is 10% meer dan vorig jaar, zegt de Belangenvereniging van Vuurwerkverkopers. Niet overal verliep de jaarwisseling vlekkeloos. Hoewel er nog lang geen overzicht is van alle incidenten... moest de politie op meerdere plaatsen ingrijpen. Zo kwam de mobiele eenheid in actie om te helpen bij een autobrand in Utrecht. Daar werden hulpverleners met vuurwerk belaagd. In de Haagse wijk Duindorp lijkt de sfeer na een rumoerige maand gemoedelijk, meldt Omroep West. De politie controleert iedereen die de wijk in wil om te voorkomen dat relschoppers binnenkomen. In de regio Den Haag is de brandweer druk met tientallen meldingen van autobranden, containerbranden en buitenbranden. De hoofdprijs van de staatsloterij is gevallen op halve loten die zijn gekocht in Krommenie en Enschede. De kopers van die loten krijgen elk 15 miljoen euro belastingvrij. De dichte mist leidde afgelopen avond tot meerdere kettingbotsingen. Op de A32 bij het Friese Akrum vielen een dode en 19 gewonden. Op de A7 bij Heerenveen botsten meer dan 30 auto's op elkaar... maar daar lijkt niemand gewond te zijn geraakt. Brand heeft in Bovenkarspol een 170 jaar oude molen verwoest. De graanmolen stond al snel in lichterlaaien... en was volgens de Noord-Hollandse brandweer niet meer te redden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.